Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Duitse verkiezingen zijn gewonnen door CDU-CSU. De radicaalrechtse AFD heeft 20% van de stemmen gepakt. Dat is de grootste verkiezingswinst ooit voor die partij. En ook al heeft de CDU-CSU een ruk naar rechts gemaakt... een regering vormen met die nummer 2 AFD, dat zit er niet in, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Zij willen niet samenwerken met de AFD en dus zullen ze ook naar links moeten kijken voor mogelijke coalitiepartners. En samen een regering moeten zien te vormen die de tot nu toe ontevreden Duitsers de komende jaren toch tevreden kan stellen. Waarschijnlijk wordt dat dan met de SPD, de partij die de vorige verkiezingen in Duitsland won. De CDU hoopt binnen twee maanden een regering te vormen. Een Keniaanse politieman die in Haiti meedeed aan een VN-vredesmissie is daar doodgeschoten gebeurde bij een vuurgevecht met bendeleden. Om het bendegeweld te stoppen werd vorig jaar een VN-vredesmissie opgestart onder leiding van Kenia. Er zijn nu zo'n 800 agenten uit dat land in Haiti. Het is voor het eerst sinds het begin van de missie dat een agent uit Kenia omkomt. Na de moord op de president in 2021 zijn er geen verkiezingen meer geweest in Haiti en is het heel onrustig daar. En in Schildwolde in Groningen heeft Marnix een flinke zak geld opgehaald voor het goede doel. Dat deed hij door mega veel pull-ups te doen. Hij trok zich 2858 keer op en dat allemaal voor onderzoek naar ALS. Zaterdagochtend vroeg begon hij vol goede moed. Het is zwaar, maar het is mogelijk, dus eh, we gaan er gewoon voor. Elke minuut zeg maar, eh, dan doe ik vier pull-ups. En dan heb ik ongeveer nog de rest van die minuut heb ik over om even te rusten en op adem te komen. Ik heb hier een pasta pesto, dat eet ik tussendoor. En ik heb eh, wat ontbijtkoek. een paracetamol, wordt het Paracetamol, ja, voor de pijn natuurlijk. Zijn doel was om de 4000 te halen, maar dat lukte niet door de pijn aan zijn handen. Zijn streefbedrag, daar ging hij wel dik overheen. Maar niks hoopte 2000 euro op te halen, dat werd uiteindelijk 7000 euro. En dan krijg je het weer nog.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 Plans for everyone. It's in the of my eyes. My little China girl, you shouldn't mess with me ruin everything you are You know, I'll give you television I'll give you eyes of blue I'll give you man who wants to rule the world And when I get excited karmic G love thing happening here, baby, or what?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 De twee hebben samen een meerderheid. CDU-leider Merz heeft al gezegd dat hij niet wil samenwerken met de radicaal-rechtse AFD... die met 20% van de stemmen de tweede partij werd. Oud-CDA-minister Hans van den Broek is overleden. Hij was sinds 1982 ruim tien jaar lang minister van Buitenlandse Zaken. Hans van den Broek was 88 jaar. De regering Trump schrapt zeker 1600 banen in de Verenigde Staten bij hulporganisatie USAID... en stuurt bijna alle medewerkers buiten de VS met betaald verlof. Zakenman Elon Musk wil van de 10.000 medewerkers er 290 overhouden.